Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. En daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. De protesten, die begonnen uit boosheid over de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs... zorgen al weken voor grote problemen in Canada en de VS. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Zondag werd een man van 24 in het AZC in zijn been gestoken. Het was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd. De meeste coronaregels worden vrijwel zeker vanaf volgende week vrijdag opgeheven, melden Haagse bronnen. Mondkapjes in anderhalve meter afstand zijn dan niet langer verplicht. Ook wil het kabinet het coronatoegangsbewijs afschaffen, zolang de situatie dat toelaat. De verplichte isolatie na besmetting zou teruggaan van 7 naar 5 dagen. Voor de horeca komen er vanaf komende vrijdag al versoepelingen. En vanaf de 25e gelden weer de reguliere sluitingstijden van voor de pandemie.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 I try to put up a fight. Can't hide my roots to the place of my birth. Back down to I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. up my boots ja. <laughs> Streisand. castle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderà. passati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment één wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Als ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf.